Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Overstromingen in het noorden van Afghanistan is opgelopen tot 81, dat zegt een plaatselijke politiechef. Zo'n 850 huizen zijn verwoest door het water en nog eens duizend huizen zijn beschadigd. Duizenden mensen zijn dakloos. De bergachtige provincie Baklan werd vrijdag getroffen door overstromingen. Volgens de lokale politiechef komt er te weinig hulp naar het gebied. President Karzai heeft een commissie aangesteld die de hulpverlening moet versnellen. In Kosovo zijn vandaag parlementsverkiezingen. Daarbij gaan voor het eerst ook Serviërs die in Kosovo wonen naar de stembus. De Servische regering verbiedt ze dit jaar voor het eerst niet om te stemmen. Servië en Kosovo willen graag lid worden van de EU. Daarvoor in ruil moeten ze de onderlinge relatie verbeteren. De ouders van Bo Bergdahl worden bedreigd. De ouders van de Amerikaanse militair die door de Taliban werd vrijgelaten. De FBI onderzoekt de zaak. Er zijn nog geen details gegeven over de dreigementen. Bergdahl wordt door sommige Amerikanen beschouwd als een verrader... omdat hij in 2009 uit het leger zou zijn gedeserteerd. Hij werd vorige week geruild tegen vijf Afghaanse gevangenen... uit de terroristengevangenis Guantanamo Bay. Rio de Janeiro krijgt de ernstig vervuilde baai van Guanabara niet opgeruimd voor de Olympische Spelen in 2016. Dat heeft de burgemeester van de stad toegegeven. In de baai worden de zeilwedstrijden gehouden. Olympische zeilers, onder wie de Nederlandse Dorian van Rijsselbergen, beschrijven de baai als een riool. Ze zeggen dat ze er moeten laveren langs bankstellen, dierenkarkassen en plastic zakken. Bij de toewijzing van de Spelen was beloofd dat de baai zou worden schoongemaakt. Het weer, vrij veel bewolking en buien, mogelijk met onweer. Ook hier en daar zon. In de namiddag en avond worden de buien heviger en het onweert vaker. En dan zijn plaatselijk hagel en windstoten mogelijk. Het wordt 20 graden op de Wadden en 22 tot 26 in de rest van het land.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 Wat was de starter van dit tweede uur? Ja, de starter was een eh, magistraal eh, pianist. Peter Bates, zoals ze hem noemen in Amerika. Maar het is gewoon Peter Bates. Hij komt uit eh, Enschede, dacht ik. Een opname die gemaakt is in New York, 2001. In een studio in Brooklyn. En hij werd begeleid door Rodney Whittaker om bas. Dat is een eh, bassist van Lincoln Jazz Orchestra. En Willie Jones Third, zoals ze dat zeggen in Amerika. De derde in lijn. Zo. <laughs> Op drums. <clears throat> Sorry. Een, eh, een, hele, hele, hele mooie cd. En ik eh, kom hem verder eigenlijk nergens tegen. Ik, ik begrijp dat niet. Ik snap het echt niet. Dat hij niet... Nee volle zalen trekt. Nee, als je ziet wat voor eh, eh, recensie hij heeft gekregen in Downbeat... dan denk je van, nou, dat moet toch echt wel wat zijn. Of hij moet veel in Amerika zijn. Dat kan natuurlijk, dat, weet ik niet. Ik dacht eerst dat ik eh, Oscar Pietersen aan de lijn had. Ja, ja hij heeft er wel wat van. Oké, Dat, klopt. Ehm. we gaan verder met wat steviger werk. De New York Voices, een groep van vijf personen... die in Amerika, maar ook in Europa erg, eh, erg bekend is. Zingen fantastisch en eh, dat gaan ze laten horen in een nummer van eh, Stevie Wonder, Too High. going a dream that four letter word we all know. Ever felt the shown at one time, found and lost at some time. But when you find it, you should keep it, simply cherish it. Just like a best friend, it's that four letter word. The original peacemaker, that's universal and strong that you can never go wrong. Cause now you know the next time around. Cause when you call upon it, make sure to pass it on. So go ahead and do for love. Like you can do nothing else no more. And sing for love like your favorite song like your favorite song playing on the radio. geboren in Suriname en kwam naar Nederland toen ze maar liefst zes maanden oud was. Ze begon als zangeres in een reggae band en koos in 2005 voor een solo carrière. En dat hebben we geweten, want wat kan deze vrouw prachtig zingen. Ja. En wat geeft ze een mooie nummers, maar er moet nog meer uitkomen volgens mij, want er zit zoveel in ja, ja dat, dat zit er zeker. Eh, de, de, de, een heel eh, hot topic eh, de afgelopen periode was eh, dat is wel grappig. Van eh, wie zingt eh, de, de, de song onder de, commercial van het Kankerfonds? Die op dit moment draait in de ster. En er kwamen allerlei waanzinnige namen door. Als Billy Holiday, Diana Washington, noem maar op. Uiteindelijk is het onze eigen Sabine Stark. Zo. En dat vind ik toch wel een heel groot compliment. Mooi, oh, ik ga kijken. Ik heb hem nog niet gezien. Nee, of ik heb hem gezien en, niet, niet opgevallen. Ja, precies. Maar het is, het is onvoorstelbaar. Zo goed als ze daar, uh, daar zingt. Bewijst ook wel dat ze goed kan zingen. Want eh, ze is een van de weinige Nederlandse artiesten... die opgetreden heeft in het uh, Apollo Theater in Harlem, New York. Er is nogal wat. Ja, daar moet je echt wel voor goede huizen komen. Denk ik ook, ja. Want als het niet bevalt daar... dan word je van het podium gegooid met tomaten en weet ik veel wat allemaal. Zo, is dat zo'n kritisch is, publiek? Ja, dat is, dat is fantastisch. Nou, dit is, kritisch, het is gewoon fantastisch. ik, ben één, ik heb er één avond daar geweest. Toen was het een eh, een, eh, hoe noem je dat? Een, eh, een talent night. Nou, iedereen die niet goed zong, ja? die kwam er niet schoon af. <laughs> dat was echt fantastisch. Oh. Dat is, een hele aparte ervaring. Dus je hoeft niet naar Portugal of Spanje, waar is het, waar ze met tomaten altijd een feestje bouwen. En, Precies, kan ook in New York. Kan ook in New York. Ja hoor, geen enkel probleem. Goed, ehm, ik hoop dat ze ver komt, want ze, ze verdient het. Een unieke stem. Absoluut. Goed ritmegevoel, helemaal goed. Ehm, ik ga naar de, eh, ik dacht twee pianisten toe. De ene toerde de wereld rond met het complete telefoonboek van New York... omdat hij anders niet goed achter zijn piano kon zitten. En dan hebben we het over Errol Garner. CFM Jazz. Wekelijks vers op de zondag te beluisteren van 10 tot 12. Afwisselend door een zestal vaste presentatoren en gasten. Vandaag met Fred Kansberg en Jacques Jongmans. Love is just around the corner, any cozy little corner. Love is just around the corner when I'm around you. I'm a sentimental mourner, and I couldn't be forlorner when you keep me on the corner just waiting for you. Venus de Milo was noted for her charms, but strictly between us, you're cuter than Venus, and what's more, you have got arms. Now let's go cuddle in a corner, any cozy little corner is just around the corner when I'm Milo was noted for her charms. But strictly between us, you're cuter than Venus. And what's more, you've got arms. Let's go cuddle in a corner, any cozy little corner. Love is just around the corner when I'm around you, baby. When I'm around you, mama. I'm with you. Billy Eckstein was dat, met een eh, hele goede bezetting achter zich. Maar ik kan u niet vertellen wie, want hij zat in een verkeerde eh, cd, hoes. Dus ik kwam hem eh, per ongeluk tegen. Ja, dat kan gebeuren. een Nederlandse zangeres, Laravici. Uh, eh, we kennen er allemaal van eh, de groep Centerfold. Ja, ik weet het weer, Fred. Ineens schiet het geheugen weer terug. Ja. ja, we hebben dat wel eens. Hè? Dan zeggen we dat was uh, dinges. dinges. Ja, maar het is geen dinges meer. Het was Centerfold. Een nogal opzienbarende meidengroep in de 70, 80er jaren. ze viert nu hoogtij als jazzzangeres. Men zit heel erg veel in Azië. Eh, de moeite waard om u te laten horen. Laura Fiji met The Lady Wants to Know. He's just like keeps Everybody's Talking Half the Perfect Way. U hoorde Madeleine Pugh. Prachtige cd waar maar liefst twaalf nummers bijna allemaal eh, het hart raken. En eh, ze heeft dan ook heel wat te bedanken. Want eh, dat doet ze dan ook. Want ze draagt ook deze cd op aan de creatieve denkers. Mijn meesters of leraren. Larry Klein, Leonard Cohen en Anjani Thomas. Een prachtige cd. Ja goede zangeres ook. Dat is eh, buiten kijf. Ehm, bij mij gaat er geen avondje jazz draaien voorbij. Of ze zitten tussen. Mijn favoriete female jazz singer of all time. Abby Lincoln. Vorig jaar overleden. Ze was de ex van eh, Max Roach. En die heeft haar eh, groot gemaakt. Ze nam al platen op vanaf, ik geloof, 1954. En ik leerde haar kennen in 1972 tijdens het North Sea Jazz Festival. was eh, aan het luisteren naar een optreden van Archie Chap. En ineens was ze daar als surprise act. En eh, ik was na het eerste nummer volledig verkocht. Abe Lincoln. En van haar draaien we How High the Moon. Cette ta voix nous dans vos jours langue des Français. Au oh, bien, nous, ce que j'y pense, le doute de l'absence, ce qui semblait si merveilleux à partager loin de vous bien change. Je t'en brise pleureux de la lune est grise, mon cœur aussi. Le ciel paraît teeth. de Moon, maar dan op zijn Frans. Dat had ik even niet verwacht, maar goed. <laughs> dat kan altijd gebeuren. Ik had het nog nooit zo gehoord. Nee, het is wel heel speciaal. Ja. Ja. ja. Het eh, originele nummer is veel langer, maar dit komt van een uh, eh, verzamel cd. En eh, je weet allemaal hoe de producers daarmee omgaan. Dan wordt er gewoon langzaam uitgeveed. En dan gaat eigenlijk het hele mooie van het nummer gaat verloren. Dat vind ik ook. Ja, ik hou liever van een strak einde. Ja, precies. wie heel erg strak is, is eh, Big Mama Thornton. En Big Mama is heel erg big. Moet je een beetje denken aan de afmetingen van Grana Louise... die hier wel eens opgetreden heeft met de lokale bluesband. Uh, maar een stem, ongelooflijk. Ze komt uit Mississippi, hoe kan het ook anders? En eh, ze zingt een nummer wat bekend is gemaakt door de Rolling Stones onder andere. Little Red Rooster. met Little Red Rooster... en een aantal hele originele toevoegingen. Ach, je was stil. Goed, eh, maar ze zingt nog steeds en ze maakt nog steeds platen. Dus uh, oh, helemaal goed. blijven genieten. Eh, als je dit aanslaat, ja, dan kun je ervan blijven genieten. Ik denk wel dat het iemand is die meteen ook contact met het publiek heeft. Ja, dit is, dit, is, dit is geen klassiek geschoolde zangeres. Die, die heeft dat publiek nodig om te zingen, anders gaat het gewoon niet lukken. Lijkt Ja. Ehm, we gaan eh, luisteren naar John Neal. Een Engelse bluesgitarist met zijn groep de Bluesbreakers. En het nummer heet Riding on the LNN. Ladies and gentlemen, please welcome all the way down from Los Angeles, John May's Bluesbreakers. the whistle low and threw the switch. Nobody knew just which was which. 12 uur is onverbindelijk En eh, Jacques Jonmans en Fred Koonsberg wensen u nog een hele zonnige dag... want hij is weer verschenen en bedankt voor het luisteren.